Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 140 mensen zijn omgekomen door het noodweer in Spanje. De zoektocht naar vermisten is nog in volle gang... en er wordt weer hevige regenval verwacht in de omgeving van Valencia. Daar waren gisteren ook grote overstromingen. Sommige plekken zijn nog steeds afgesloten van de buitenwereld... en tienduizenden mensen hebben geen stroom. In een provincie boven Valencia geldt code rood. Mensen worden geadviseerd om hoger gelegen gebieden op te zoeken. De onderwijsinspectie bezoekt al tien jaar veel minder basisscholen dan aan de Tweede Kamer is beloofd. Jarenlang is toegezegd dat scholen elke vier jaar de inspectie over de vloer zouden krijgen om de kwaliteit van het onderwijs te checken. Dat doel is de afgelopen tien jaar niet gehaald, geeft staatssecretaris Paul van Onderwijs toe. Pas op met nepwebshops. Daarvoor waarschuwt de politie in aanloop naar de feestdagen. De politie ziet dat er dit jaar een stuk meer aangifte is gedaan van internetoplichting. Het gaat vooral om webshops die stunten met flinke kortingen op bekende merken. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer slachtoffers van internetoplichting, want maar 1 op de 4 doet aangifte. En Vitesse raakt misschien weer punten kwijt. Er had zich een nieuwe eigenaar gemeld voor de club, maar die heeft zich teruggetrokken. Daardoor stapelen de administratieve en financiële problemen zich weer op. Want Vitesse moet een jaarrekening inleveren bij de bond. En de deadline daarvoor is morgen al, zegt sportverslaggever Richard van der Made. En niemand zal nu tekenen voor de continuïteit, oftewel het voortbestaan van Vitesse. Vitesse gaat vandaag wel uitstel aanvragen bij de licentiecommissie van de KNVB voor het later inleveren van die jaarrekening. Vitesse kreeg dit seizoen al eens zes punten in mindering en staat voorlaatste in de eerste divisie. Het weer dan vanavond grijs en droog. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen en een graad of 14 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Zaandijk en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Knopen Amstel...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 you pulled the rug I was getting kinda used to being someone you love But now So someone you love. Hey! She's freaky, she knows it. She's freaky, but I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes.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 Sommige plekken in de regio Valencia zijn nog altijd afgesloten van de buitenwereld. De inspectie bezoekt al jaren veel minder basisscholen dan beloofd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Ook de registratie is niet op orde. Staatssecretaris Paul van Onderwijs erkent dat de Kamer onvolledig is geïnformeerd en betreurt de situatie. Vliegtickets vanaf Schiphol worden waarschijnlijk duurder. De luchthaven wil investeringen doorberekenen aan vliegmaatschappijen. En die zeggen de rekening weer door te schuiven naar de reizigers. Het weer bewolkt en droog. In het zuiden en noordwesten wat opklaringen. Vannacht kans op mist en dan is het een graad of 9.